Zij kwamen het eerst naar buiten met het nieuws dat ze een coalitie hebben gevormd. Later maakten ook de Sjiïtische militieleider Ameri en oud-premier Maliki bekend... een coalitie te hebben gesmeed die de grootste zou zijn. Amiri en Maliki zeggen dat enkele delen van de andere coalitie naar hen zijn overgelopen. Komende ochtend komt het parlement voor het eerst in de nieuwe samenstelling bijeen in Bagdad. De bedoeling is dat er dan een voorzitter wordt gekozen en dat met de vorming van een regering wordt begonnen. Bij de Libische hoofdstad Tripoli zijn zo'n 400 gevangenen ontsnapt. De politie meldt aan persbureau AFP dat er een opstand is geweest... waarbij het de gevangenen lukte de poorten open te maken. Zo gaan om criminelen die voor lichte vergrijpen zijn veroordeeld... en om aanhangers van oud-dictator Gaddafi. De massa-ontsnapping gebeurt op een moment dat het erg onrustig is in en om Tripoli. Bij gevechten tussen rivaliserende milities zijn de afgelopen week ongeveer 40 mensen omgekomen. Meer dan 100 Libiërs raakten gewond in verband met die onrust heeft de door de VN gesteunde regering van Libië gisteren de noodtoestand ingesteld in het gebied. Een jongetje van vier is gistermiddag in Zwaag ernstig gewond geraakt door een schot uit een luchtbuks. Hij liep onder meer een klaplong op. De kleuter was met vriendjes aan het spelen toen hij opeens pijn in zijn borst kreeg en benauwd werd. In het ziekenhuis bleek er een luchtbukskogel in zijn lichaam te zitten. De kogel zit nog altijd in het lichaam van de kleuter. Zijn toestand is stabiel. Het is nog onduidelijk wie de kogel heeft afgeschoten. Het weer vannacht een graad of 14.